Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger onderzoekt of bij de droneaanval gisteren in Kabul burgerslachtoffers zijn gevallen. CNN meldt dat zeker negen leden van één familie zijn omgekomen, onder wie zes kinderen. Een broer van een van de slachtoffers heeft dat gezegd tegen de nieuwszender. De aanval werd volgens de VS uitgevoerd op een auto met één of meer zelfmoordterroristen... die op weg was naar het vliegveld van Kabul. In het zuiden van de VS zit de stad New Orleans helemaal zonder stroom door de orkaan Ida. Ook op andere plekken in de staat Louisiana is de stroom uitgevallen. Het gaat om meer dan 750.000 huishoudens. De orkaan bereikte gisteravond de kust als een van de zwaarst gemeten orkanen op het Amerikaanse vasteland. Straten zijn ondergelopen en daken zijn weggeblazen. Ida is inmiddels iets in kracht afgenomen. In het eerste televisiedebat tussen de Duitse lijsttrekkers... ging vooral CDU-leider Laschet in de aanval. Zijn partij stond er nog nooit zo slecht voor in de peilingen. De andere lijsttrekkers waren SPD-leider Scholz en Beerbok van de Groenen. Er werd onder meer gedebatteerd over Afghanistan, sociale ongelijkheid en het coronabeleid. De Duitse parlementsverkiezingen zijn over vier weken. Het weer. Vannacht veel bewolking, maar ook opklaringen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Overdag af en toe zon. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt een graad of 20.